mij toch wanneer heb je spijt en kom je weer? Zeg mij toch wanneer is het bij jou de laatste keer? Sinds jij die ander hebt ontmoet, gaat het niet zo goed, je hebt me vergeten. Toch denk ik elke dag aan jou, omdat ik van je hou, dat moet je weten. Je doet me veel verdriet en pijn, het kan toch anders zijn, kom bij me terug. Zeg mij toch wanneer. zeg mij toch wanneer is het bij jou de laatste keer dat jij me verlaat en naar die ander gaat? Zeg mij toch wanneer heb je spijt en kom je weer? Het was een met jou, die ik niet missen wou, blijf op je wachten. Al duurt het lang misschien, toch wil ik jou nog zien, zal pijn verzachten. Zeg mij wanneer komt dat moment dat jij weer bij me bent, net als wel ik. Ik verlang zo naar jou, daarom zeg me toch. mij toch wanneer heb je spijt en kom je weer? Zeg mij toch wanneer is het bij jou de laatste